Jan van der Putten met het NOS-journaal opnieuw seks hebben gehad met een minderjarig meisje. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de man zelfmoord heeft gepleegd, maar wil verder niets over de zaak zeggen. De man was al verhoord door de politie. Zijn naam stond in een klantenlijst op de gsm van de man van 21, die ervan wordt verdacht de loverboy te zijn. De politie vond 80 namen in zijn telefoon van mannen die mogelijk seks hadden met het meisje. Begin vorige maand pleegde een andere verdachte zelfmoord. De Griekse premier Tsipras gaat volgende week op uitnodiging van bondskanselier Merkel naar Berlijn. De twee hebben veel te bespreken. De Griekse regering wil economische noodhulp op zijn eigen voorwaarden. En Duitsland wil juist dat Griekenland zich aan de eisen van de geldschieters houdt. De betrekkingen tussen beide landen zijn de afgelopen tijd bekoeld. Robert Durst, de Amerikaanse miljonair die in een tv-documentaire per ongeluk drie moorden bekende, zal zich niet verzetten tegen uitlevering aan Californië. Daar moet hij terecht staan voor een 15 jaar oude moord. Dat heeft hij in New Orleans laten weten in de rechtbank. Durst werd geïnterviewd over nieuw bewijs in een van de moordzaken. Na de opnames wist hij niet dat de microfoon nog aanstond. stond. Dick Advocaat is de nieuwe trainer van Sunderland. Hij tekent een contract tot het eind van het seizoen bij de nummer 17 van Engeland. Voor Advocaat wordt Sunderland de negende club als hoofdtrainer. Eerder was hij onder meer coach van PSV, AZ, Glasgow Rangers en FC Zenit. En Advocaat was bondscoach van Nederland, de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea, België, Rusland en Servië.